uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ebru Oemar is weer vrij. Ze mocht in de loop van de middag het politiebureau in Kusadasi verlaten. Wel moest ze voorlopig in Turkije blijven. De Nederlands-Turkse Oemar werd gisteren opgepakt bij haar vakantiehuis... en werd vanmorgen voorgeleid. Het is onduidelijk of haar iets ten laste is gelegd. Ze zegt dat een advocaat bezig is ervoor te zorgen dat ze weer terug mag naar Nederland. Ze zou eigenlijk vanochtend terugvliegen, maar toen zat ze in de cel. Oemar zegt dat ze is opgepakt vanwege haar kritische uitspraken over president Erdogan. Ze zegt verder dat ze keurig is behandeld. Minister Koenders is opgelucht dat Ebru Umar weer vrij is, al lijkt de juridische procedure nog voor te duren. Hij zegt dat Nederland doorgaat met het verlenen van bijstand. Koenders heeft zijn Turkse ambtgenoot laten weten dat hij de gang van zaken uitermate betreurt en dat Turkije, zeker als kandidaat lidstaat van de EU, niet mag tornen aan de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Ik blijf dat benadrukken, zegt Koenders, dat is nodig, blijkt ook nu weer. De zorgen over de veiligheid van Belgische kerncentrales zijn onterecht. Dat zei het hoofd van de Belgische toezichthouder in het VRT-programma De Zevende Dag. Duitsland, Nederland en Luxemburg maken zich zorgen over de veiligheid... sinds in 2012 scheuren werden ontdekt in de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2. Duitsland wil dat de reactoren vaker worden getest. Maar volgens de Belgische toezichthouder zijn meer controles niet nodig... omdat al drie jaar onderzoek is gedaan... en daaruit blijkt dat de reactorvaten ook in het geval van een ongeluk stand houden. De Kuip in Rotterdam is volgestroomd met supporters van Feyenoord en FC Utrecht voor de bekerfinale van vanavond. Duizenden Utrecht-fans zijn met 280 bussen naar Rotterdam gekomen. Ze reden in kolonnes naar de Kuip toe. Ook gingen de supporters bij, per boot. De Feyenoord-aanhang vermaakte zich de afgelopen uren in de Rotterdamse binnenstad. De aftrap is om 6 uur. Het weer wisselend bewolkt en buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Vanavond neemt de buiigheid af. Morgen veel bewolking en opnieuw buien met kans op hagel en onweer.